Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er moet één plan komen voor alle windmolens in het Waddengebied. Dat zegt de Waddenvereniging die zich beklaagt over een gebrek aan regie in het windenergiebeleid. De drie noordelijke provincies en het Rijk bepalen nu los van elkaar waar windmolens komen. De Waddenvereniging vindt dat er samenhang in moet komen. Veel leden van de vereniging maken zich zorgen over het toenemende aantal windmolens. De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk, maar zegt ook dat windenergie niet altijd past bij de rust, ruimte en wijsheid van het Waddengebied. De VS gaat Mexico vragen om de uitlevering van drugsbaas Guzman, die zaterdag in Mexico werd gearresteerd. Hij kon worden gepakt met hulp van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico. De VS had een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Het kartel heeft voor miljarden aan drugs naar de VS gesmokkeld. Het is nog de vraag of Guzman snel wordt uitgeleverd. Hij moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. De tijdelijke Oekraïense president Turchinov geeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Hij zei dat in zijn eerste toespraak voor het Oekraïense volk. Tegelijk benadrukt hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Maar op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland zijn ambassadeur in Oekraïne terug voor overleg. Mario Been is ontslagen als trainer van de Belgische club Racing Genk. Volgens de club was de 2-0 nederlaag tegen laagvlieger Waasland Beveren de laatste druppel voor het bestuur. Het was volgens de club duidelijk dat de resultaten te lang uitbleven. Mario Been werd in 2011 aangesteld bij Racing Genk en deed het de eerste seizoenen naar behoren. Op dit moment staat de club zesde in de hoogste afdeling van het Belgische betaald voetbal. Het weer, opklaringen met minima plaatselijk tot 1 graad boven nul met kans op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en er waait een matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidoostenwind.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 Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that. I heels clicking up down the street.